La Eenmaal ben jij toch voor altijd van mij. Wachten op jou is voor altijd voorbij. komt de dag dat geluk naar ons laat. toch alleen maar van jou. Jij bent het waar ik toch zoveel van hou. Diep in mijn hart is een plaatsje apart. dat ik eens op het altaar zal staan. Samen met jou door het leven mag gaan. Ik weet het geluk gaat bij jou niet meer stuk. Eenmaal ben je